Ook zitten zo'n 2 miljoen mensen verspreid over het land nog zonder stroom. Vooral het westen van de staat New York heeft nog last van de ijskoude lucht die over de VS trekt. In Winterswijk is een man opgepakt die een voortvluchtige Oekraïner blijkt te zijn. Volgens de Gelderlander gaat het om een man die eind oktober uit een psychiatrische inrichting in Duitsland was ontsnapt. Hij wist daar met iemands auto er vandoor te gaan. De auto werd later teruggevonden, maar de man zelf bleef spoorloos. Uiteindelijk werd hij donderdag aangehouden bij een inbraak in Winterswijk. De verdachte van de aanslag van vrijdag op een Koerdisch cultureel centrum in Parijs is naar een psychiatrische afdeling van de politie gebracht. De man van 69 werd overgeplaatst op advies van een arts vanwege zijn gezondheid. Hij blijft op de psychiatrische afdeling tot hij in staat is om voor de rechter te verschijnen, melden de Franse aanklagers. Bij de aanslag in Parijs kwamen drie Koerden om het leven, drie anderen raakten zwaar gewond. De Oekraïense president Zelensky heeft een kerstboodschap gedeeld. daarin zegt hij dat het Oekraïense volk bouwt aan een kerstwonder... door niet te buigen voor de Russen. De oorlog in Oekraïne is inmiddels tien maanden bezig. Zelensky erkent dat dat heeft geleid tot grote verliezen... maar zegt dat slavernij een nog veel hogere prijs heeft... Volgens de president heeft zijn land aanvallen, bedreigingen en raketaanvallen al weerstaan. En voegde daaraan toe dat Oekraïne deze winter zal volhouden en niet zal wachten op een wonder, maar deze zelf zal maken. Het weer bewolkt bij een graad of 5.